Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Vanaf het vliegveld in Kabul zijn de laatste Britse troepen vertrokken. Daarmee komt na 20 jaar een einde aan de militaire betrokkenheid van de Britten in het land. Eerder op de avond vertrok de laatste Britse evacuatievlucht met burgers. De Britten hebben sinds half augustus meer dan 15.000 mensen geëvacueerd... onder wie ruim 2100 kinderen. Volgens een Britse generaal zijn vele honderden Afghanen... die in aanmerking kwamen voor evacuatie achtergebleven. De VS vroeg andere landen afgelopen dagen om te vertrekken... zodat de Amerikaanse troepen dinsdag weg kunnen zijn. De Amerikaanse president Biden waarschuwt voor een nieuwe aanslag op het vliegveld van Kabul. Volgens Amerikaanse commandant is een aanslag binnen 24 tot 36 uur zeer waarschijnlijk. Donderdag kwamen bij een aanslag op de luchthaven tientallen Afghanen en 13 Amerikaanse militairen om het leven. Twee Joodse belangenorganisaties doen aangifte tegen de organisator van een beurs... afgelopen zondag in Houten. Op die beurs werden nazi-voorwerpen te koop aangeboden... waaronder dolken met hakenkruizen, SS-insignes, medailles... en ook twee jodensterren uit de Tweede Wereldoorlog. TV-programma Kassa bracht de spullen met een verborgen camera in beeld. Bij één ster zat het identiteitsbewijs van de draagster. De vraagprijs was 2500 euro. In de eredivisie heeft PSV thuis in Eindhoven gewonnen van FC Groningen. Het werd 5-2. Het gepromoveerde Go Ahead Eagles won voor het eerst dit seizoen. De club won thuis met 2-0 van Sparta. Ook Cambuur won voor het eerst sinds de terugkeer in de eredivisie ook met 2-0 thuis tegen FC Twente. Willem II won met 1-0 van Peek Zwolle, dat na drie wedstrijden nog op 0 punten staat. Het weer. In de oostelijke helft van het land wat regen. Het koelt af naar een graad of 14. In de ochtend ook nog wat regen. In de middag vaker droog en soms ruimte voor de zon. Het wordt overdag een graad of 19.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 We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love is really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love bus stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush, that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love I touched you gently with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.